Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er wordt 920 volledige banen in het gevangeniswezen. Mensen die hun baan verliezen worden zoveel mogelijk aan ander werk geholpen. Bijvoorbeeld bij de douane, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de reclassering. Staatssecretaris Steven schrijft aan de Tweede Kamer dat ook de komende vijf jaar minder cellen nodig zijn. Verder gaat hij minder elektronische enkelbanden gebruiken en hij gaat 300 cellen als reservecapaciteit inzetten. Het aandeel van het Chinese internetbedrijf Alibaba is bij het begin van de handel in New York meteen fors in waarde gestegen. De uitgifteprijs was 68 dollar. Op Wall Street opende het aandeel op 92,70 dollar, een stijging van 36 procent. De Amerikaanse beursgang van het internetbedrijf is een van de grootste ter wereld. Alibaba is van oorsprong een soort marktplaats voor ondernemers. Nu is het imperium groter dan Amazon en eBay samen. Nederland krijgt van Europa een half miljard euro om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en kansarme werklozen weer de arbeidsmarkt op te krijgen. Het geld is afkomstig uit het Europees Sociaal Fonds. Het ministerie van Sociale Zaken wil met het geld onder andere mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en werkloze 55-plussers, laagopgeleide vrouwen en ex-gedetineerden. Dat is vastgelegd in een plan en dat is nu door de Europese Commissie goedgekeurd. De Schotse premier Alex Salmond stapt op. Salmond verloor het referendum over onafhankelijkheid van Schotland... maar heeft met zijn campagne de regering in Londen wel tot concessies gedwongen. Premier Cameron heeft beloofd dat Schotland meer bevoegdheden krijgt. Volgens Salmond kunnen de onderhandelingen daarover beter door een ander worden gevoerd. Het weer... Vooral in het oosten nog een paar buien met kans op onweer. Vannacht wordt het 15 graden en er kan mist ontstaan. Morgen is het eerst grijs, later breekt de zon af en toe door. En er kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.